BNG al tot het uiterste is gegaan met het voorstel van een loonsverhoging van 2%. Dat bod is vorig jaar afgewezen door de bonden. Door de bezuinigingen hebben de gemeenten nu minder speelruimte bij de onderhandelingen, zegt Kriens. Tientallen mannen zijn gestopt als kinderdagverblijfleiders sinds in december 2010 de grote zedenzaak in Amsterdam naar buiten kwam. Het blijkt uit een rondgang van de NOS langs grote kinderopvang en oude organisaties. Mannen die stoppen met werken op een kinderdagverblijf doen dat meestal omdat ouders bezwaar maken tegen hun aanwezigheid. Kinderopvang en oude organisaties vinden het belangrijk dat mannen op dagverblijven blijven werken, zodat kinderen ook mannelijke rolmodellen hebben. De wegenwacht van de ANWB heeft het de afgelopen dagen bijzonder druk gehad vanwege de vrieskou. Vandaag stond het aantal pechgevallen op 7500. Op een normale dag is het minder dan de helft. Het gaat meestal om auto's met een zwakke accu. Het weer... In het oosten strenge vorst, in het westen vriest het matig. Morgenochtend begint de dag koud. Een stevige noordoostenwind zorgt voor een zeer lage gevoelstemperatuur. In de middag is het vrij zonnig. Het wordt ongeveer min 3 graden.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 Well, I'd be looking for a woman like you. Well, I could tell that got her attention, so I said, Oh yeah, I forgot to mention I wouldn't trade a single day for a hundred years the other way just smiled and rolled her eyes. And she's heard all of my lines. I said, come on, girl, seriously. If I hadn't been so lucky, I'd be shooting pool in my bachelor pad, playing bass in my cover band, be stocking up cold Bud Light for poker every Tuesday night. Yeah, I'd have a dirt bike in the shed I was a single man Alone and out there on the loose well, I'd be looking for get sick deep sea fishing And you make the best fried chicken I got a hopeless golf game I love the sound of your name I might miss that old vragen zijn waar je heel even over na zit te denken. En dan gewoon uit volle borst zegt van, ik hou gewoon van jou. En het zou een heel ander leven zijn zonder jou. A Woman Like You, Lee Bryce. Hij heeft het zelf ook geschreven en uitgebracht eh, in het vorige jaar. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Dit is Country Track. En ook Americana van deze jongeman singer-songwriter Ryan Adams. Zijn cd noemt hij Gold. Het zijn allemaal gouden hitjes voor deze man. Ook New York, New York. Well, through the city on a 4th of July At firecracker waiting to blow Breaking like a rapper who was making his way To the cities of Mexico Living in a apartment out on Avenue A At a tall on a corner of town Had myself a lover who was finer than gold But I've been broken, I've been busted up since Love don't play like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life. These we left before we had to go. die ik al een paar keer heb mogen ontmoeten hier in, eh, in Nederland tijdens eh, Roots. Eh, Take Roots heet het helemaal, om precies te zijn daar in, in Assen. En ook nog op Blue Highway in Utrecht. Een man die de zaal helemaal plat speelt, zowel met een band achter zich als dat hij gewoon in zijn eentje op het podium staat met alleen zijn gitaar erbij. Ryan Adams had ik het dus over. En dit, dit is Dirk Bentley. Dan Wilson heeft het voor hem geschreven samen met Brad Beavers. En hij noemt het gewoon West, on a plain bound west, I see her stretching out below. Land, blessed motherland, the place where I was born. Scars, yeah she's got her scars Sometimes it starts to worry me Cause losing that dream across the sea. Names, then they signed their names for something they we all Anderson en zijn Amy's Song. Let u eens op de tekst van dit liedje. She was standing by the bar at the club We were playing half an hour before the show I couldn't stop staring so finally I decided to say hello She'd never seen the band but she was a fan She'd heard a couple of songs online we sat there talking till the club filled up And it was showtime I said I didn't catch your name She said Amy I said will I see you after the show She said maybe stevige dynamiek in dit nummer van Brand Anderson, Amy's Song. Ik weet dat er verschillende soorten whisky zijn, van malt tot uh, graan whisky en weet ik het allemaal, maar Hemingway's whisky lijkt ook te bestaan. Althans, zo heet de cd van Kenny Chesney. Hij bracht de cd uit in uh, oktober 2011 en dit is een van de mooiste liedjes. Reality. For me it's a beach bar Or on a boat underneath the stars Or with my man up on a stage For a while everything's okay For some it's a fast car Moonshine in a mason jar And everybody has their way Somehow too Cause everybody needs to break free it's a bitch, it's a bummer We need a rock and roll show in the summer To let the music take us away Take our minds to a better place we feel that sense of freedom. Leave our worries behind, we don't need All we need is a sunny day and an old tailgate. we'll escape reality. sometimes life ain't all that it's cracked up to be. So let's take a chance live this everybody machine and not niet zoveel hits better He's Making Me Crazy. En Dwight Jokum, die heeft weer een heel ander verhaal over zijn vriendinnetje. van eh, deze Dwight Jokum die kwam uit in, dan moet ik even spieken hoor, 1995 alweer. Een eh, cd met erop uh, eh, 10 tracks en hij noemt de cd Gone. Hij wil niet zeggen dat hij weg is uit de country scene, maar hij wilde gewoon even rust hebben. Is inmiddels weer volop terug met het maken van muziek hoor. En dat geldt ook voor deze man. Al een tijd niets van gehoord. En dan ben ik toch blij als er weer ineens een cd gaat uitkomen van... Vince Gill. Samen voorgeschreven met zijn vrouw Amy Grant. I can see the tears upon your face. all they can do. I'm anxious to know How's your life now? Are you still free or some? things you know That we were still to know How's your life now? Are you still free or somebody's wife? And how I try to imagine your present day love Out of this picture I took But now that I'm rest with you There's just one thing I long back for This decade of innocence 1993 als dit wordt opgenomen in de KRO Studio, Studio 4. Ruud Hermans live, de CD Blue Horizon. 1993 zei ik al. En we moesten toch weer 15 jaar wachten totdat <laughs> zijn volgende, nou niet zijn volgende CD verscheen, maar zijn laatst verschenen CD verscheen. En dat was de CD Forevermore. Ruud Hermans heeft hem eh, zelf, bijna zelf helemaal voorgeschreven. Een aantal nummers heeft hij laten doen door anderen. Onder andere een nummer wat ja, ik toch eigenlijk wel heel erg leuk vind. misschien wel omdat er mijn naam in voorkomt. Me and Jack. En hij zingt het hier als duet ook met eh, Dick van Altena. Some the two out in the back Some girls cried over the boss of the pack sees you in alright. You got fat and thin. paar jaar geleden dus, eh, dus uitgebracht, deze cd. En eh, Ruud heeft mij wel eens ooit verteld, ja, om de vijf jaar wil ik eigenlijk toch wel een, eh, een cd opnemen. Nou, dit is opgenomen in 2008, dus ja, nog een jaartje geduld. En dan zou er weer een nieuwe uit moeten komen, hè, volgens de traditie van hem. Ah, die cd moet ik een keertje schoonmaken. De cd van Toby Keith. Gewoon zijn eigen aandragen. Should have been cowboy. I bet you never heard old Marshall Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please, she'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot. heart wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place. I should have Jesse James ending up on the brink of danger Riding shotgun for the Texas Rangers Go west, young man, haven't you been told California's full of whiskey, women and gold Sleeping out all night beneath the desert stars With a dream in my eye and a prayer in my heart I should have been Loretta Lynn, Dolly Parton en Tammy Wynette. ze hebben ooit samen een cd opgenomen. Ze noemen de cd Honky Tonk Angels. Prachtige nummers staan erop. Niet allemaal door hun zelf geschreven. Zo is dit geschreven door Buddy Sheffield. Sitting on the front porch swing. kristalheldere stemmen. Hè? God gave me you. Dit is Blake Shelton. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I want to be. But you stay here right beside me. And watch as the storm blows through. And I need you. je binnenkort weer eens een keer naar een eh, goed optreden wilt hier in Nederland, uh, eh, naar een country optreden met pure country, dan zou ik u willen adviseren, ga op 2 februari eens naar eh, meneer Frits in Eindhoven. Want dan staat daar op het podium Zoe Mutt en haar Lost High Rollers. 2 februari dus in eh, meneer Frits in Eindhoven. En ik kan u verzekeren, ik heb ook even op internet gekeken. Ze staat daar met haar hele band. En af en toe pakt ze ook alleen maar haar gitaar. Prachtige dame met prachtige liedjes. Wanna Make You Love Me, Andy Gibson. Oh, people make me cry. Goodbyes make me Tom Petty makes me drive too fast. The Bible makes me think.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 Volgens deskundigen heeft een leerling hoogstwaarschijnlijk naast Da Vinci gestaan en meegeschilderd met de meester. De kopie heeft jaren in het Prado gehangen, maar viel niet op doordat de achtergrond zwart was. Pas bij een restauratie kwam het originele Toscaanse landschap tevoorschijn. Deskundigen zeggen dat de kopie een goed beeld geeft van hoe de 16e eeuwse vrouw eruit zag. De originele versie is bewerkt met een donker vernisje en heeft veel barsjes. En bovendien heeft de kopie van de Mona Lisa in het Prado wenkbrauwen. De belangrijkste Europese beurzen zijn allemaal fors hoger geëindigd. De AEX boekte een winst van 2,1 procent. Dat is de